is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Schultz van Hagen wil dat de NM ProRail bij winterweer eerder overgaan op een aangepaste dienstregeling. Dan is er minder kans op ernstige ontregelingen zoals afgelopen weekend, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook wil ze dat de spoorbedrijven het netwerk betrouwbaarder maken, zodat een calamiteit niet meteen een groot deel van het hele netwerk platlegt. legt. Alle wethouders in Apeldoorn zijn opgestapt vanwege fouten die zijn gemaakt met onverkoopbare bouwgronden. Dat maakte PvdA-wethouder Spoelstra bekend tijdens een raadsvergadering. Door de fouten zit de gemeente nu met een miljoenentekort dat in het slechtste geval kan oplopen tot 200 miljoen euro. Eind vorige maand stapte in verband met deze zaak VVD-wethouder Metzo op. Natuurmonumenten willen een deel van het Markermeer de komende jaren veranderen in een moeras met eilandjes en wadden. De organisatie heeft 15 miljoen euro van de postcode loterij gekregen om het project Marker Wadden te ontwikkelen. Voor de plannen is al toestemming binnen van gemeenten en provincies, alleen het geld was nog een probleem. Het eerste eiland in de buurt van Lelystad moet in 2018 klaar zijn. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben hun twijfels over het nieuwe Griekse bezuinigingsplan. In Brussel zei de Duitse minister Schäuble dat het Griekse plan nog niet voldoet aan de eisen. Er wordt niet verwacht dat de ministers vanavond in Brussel een besluit nemen over de 130 miljard euro noodsteun voor Griekenland. In de Spaanse provincie Malaga is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds juli 2010 wordt vermist. Bij het stoffelijk overschot lagen haar identiteitspapieren. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Volgens lokale media verbaast de politie zich over de plek waar het lichaam is gevonden. Ver weg van de plaats waar de vrouw van 75 het laatst levend is gezien. Het weer. Vannacht vrij helder met overal matige vorst. Morgen overdag veel zon en droog, min 3 graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog en daarna wordt het wisselvalliger.